In totaal kwamen zeker 84 mensen om het leven. Vooral Kentucky is hard geraakt. Het dodental ligt daar nu boven de 70 en de verwachting is dat het nog zal oplopen. In de stad Mayfield stortte een fabriek in... waar op dat moment meer dan 100 mensen aan het werk waren. En in het magazijn van webwinkel Amazon in Illinois... kwamen zeker zes mensen om toen het dak naar beneden kwam. President Biden heeft de getroffen staten steun toegezegd. Op Sicilië is een gebouw met appartementen ingestort na een explosie. Elf mensen worden vermist, zegt de politie, onder wie drie kinderen. Reddingswerkers zijn bezig met zoeken. Eén vrouw is levend onder het puin vandaan gehaald. De explosie gebeurde gisteravond in het plaatsje Ravanusa in het zuiden van Sicilië. Vermoedelijk is een gasleiding ontploft. De ravage is groot. Na de ontploffing is brand ontstaan. Op de beelden is te zien dat de straat bezaaid ligt met bokstukken. Experts maken zich grote zorgen over een zwakke plek in software die wereldwijd door veel bedrijven wordt gebruikt. Ze zijn bang voor een golf aanvallen met gijzelsoftware, meldt Nieuwsuur. Het Nationaal Cybersecurity Centrum waarschuwt dat de systemen van bijna alle bedrijven en instellingen geraakt kunnen worden. Het nieuwe lek zit in Apache-software die bijna alle bedrijven gebruiken... voor het bijhouden van digitale logboeken. De software registreert bijvoorbeeld welke gebruikersnamen op een website inloggen... en wanneer ze dat doen. Maker Apache heeft een update uitgebracht die het lek moet dichten. Het Srebrenische drama Kovadi Saida is de grote winnaar geworden van de Europese filmprijzen. De film over de val van de Bosnische VN-enclave werd uitgeroepen tot beste Europese film van dit jaar. Hoofdrolspeler Jasna Duricic kreeg de prijs voor beste actrice... en regisseur Jasmiris Banic die voor beste regie. Het weer, het is bewolkt en landinwaarts daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Vannacht vanuit het westen regen, ook later vandaag van tijd tot tijd wat regen...